Goedemorgen, ik ben Dioke Teertra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De machtsoverdracht aan Joe Biden kan nu echt beginnen. President Trump heeft groen licht gegeven voor de machtsoverdracht aan zijn opvolger. Die kan zich nu beter voorbereiden op 20 januari, de dag dat hij echt president wordt. Trump heeft Biden niet gefeliciteerd met de overwinning. Integendeel, vertelt correspondent Marieke de Vries. Meest opvallend is dat Trump toestemming geeft om deze machtsovergang in gang te zetten zonder zijn verlies toe te geven. Sterker nog, in een tweet belooft hij zijn achterban alsnog te zullen zegenvieren. Trump zegt dat hij meewerkt aan de machtsoverdracht in het langst belang, maar dat de rechtszaken over de verkiezingen doorgaan. Bij Forum voor Democratie kijken ze vandaag hoe het verder moet. Gisteravond zei Thierry Baudet dat hij stopt als lijsttrekker. Er is veel gedoe over de jongere tak van de partij... waar racistische en homofobe berichtjes rondgingen in een appgroep. Het is onduidelijk wie Baudet opvolgt. Hij blijft wel voorzitter van de partij... en waarschijnlijk is hij ook kandidaat bij de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar. Zo klonk het gisteravond in Arnhem. Voor de vijfde nacht op rij was het daar onrustig. wordt al dagen geprotesteerd tegen het landelijke vuurwerkverbod. En ook in Roosendaal in Brabant waren brandjes en knallen. Volgens ooggetuigen werden daar ook vuurwerkbommen naar agenten gegooid. Studenten hebben sinds corona vaker psychische klachten. Door het onderwijs op afstand hebben ze steeds meer last van stress en zijn ze vaker somber. Minister van Engelshoven maakt zich zorgen. Online onderwijs en eh, de brede ontwikkeling van studenten, dat is toch een moeilijke combinatie. En je ziet dat er studenten last hebben van eh, eenzaamheid, eh, van depressieve gevoelens. En dat heeft ook te maken met het sociaal contact wat tussen jonge mensen mogelijk is. De minister maakt zich ook zorgen over het enorme tekort aan stageplekken voor mbo- en hbo-studenten. En de oplopende studieschulden, nu veel studenten vertraging oplopen. Studentenbonden hebben dezelfde zorgen en willen dat studenten compensatie krijgen. Het weer de dag begint grijs, in het noorden blijft dat ook zo. Vanuit het zuiden komt de zon er steeds vaker doorheen.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De machtsoverdracht aan Joe Biden kan nu echt beginnen. President Trump heeft groen licht gegeven. Biden kan zich nu beter voorbereiden op 20 januari, de dag dat hij echt president wordt. In een asielzoekerscentrum in Wageningen zijn 39 bewoners positief getest op corona. Volgens burgemeester Van Rumens zijn ze naar een speciaal daarvoor ingerichte opvanglocatie van het COA gebracht. Comedienne en actrice Corrie van Gorp is overleden brak begin jaren 70 door met optredens in de shows van cabaretier Wim Sonneveld. Later werd ze vooral bekend door haar rollen in de revue van André van Duin en een aantal carnavalshits.